Volgens de hulporganisatie zijn we te afwachtend en moeten we in ieder geval de volgende spullen hebben. Ja, vanuit Rode Kruis zeggen wij in ieder geval 3 liter water per persoon per dag. Eh, bij voorkeur wat houdbare voedsel, een zaklamp, EHBO-kit. Nou, en dan vooral de noodradio, die zien we dat die echt wel achterblijft. De, ehm, zeker 60% heeft hij nog niet in huis. Die is wel echt belangrijk, zeker als er iets aan de hand is... dat je de juiste informatie kan krijgen, ook via een rampenzender. Mensen hebben soms wel iets in huis, maar ze onderschatten vaak hoeveel ze nodig hebben hebben als ze drie dagen zelfredzaam moeten zijn. In België is opnieuw een kind doodgereden door een politiewagen. Het is een jongen van negen. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt, meldt de VRT. Het ongeluk gebeurde in Antwerpen. De politie was op weg naar een melding. Begin deze maand overleed ook al een jongen van elf na een aanrijding door de politie. In Los Angeles is na een week de avondklok weer opgeheven. Er zijn de afgelopen weken veel protesten tegen het uitzetten van migranten. Om plunderingen te voorkomen stelde de burgemeester van L.A. een avondklok in van 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends. Die maatregelen hebben volgens de burgemeester geholpen. En komt er een einde aan de stakingen bij NS? Het spoorbedrijf heeft een nieuw loonbod gedaan. Medewerkers krijgen er in dat voorstel 4% salaris bij en volgend jaar nog eens 2,75%. En ook bieden ze een regeling waardoor werknemers eerder met pensioen kunnen gaan. Of dat genoeg is voor de vakbonden weten we nog niet. Ze zeggen dat ze het bod van de NS aan het bestuderen zijn, vertelt mijn collega Ruben. Ze weten natuurlijk ook, we hebben vier keer gestaakt de afgelopen twee weken. Reizigers die hebben het misschien ook wel een beetje gehad. Hè? De sympathie voor dit soort acties verdwijnt een beetje. Ik moest zelf gisteren ook met een bus naar huis die onderweg pannen kreeg. Ja, dat wil je volgende week eh, niet nog een keer meemaken. Ze gaan het eerst heel goed bestuderen, want het is het laatste bod van NS. Ja, dat moeten ze dan ook aan hun eh, leden voorleggen. En dan moeten natuurlijk ook die bonden weten, ja, is dit het of niet?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 put your mind at ease. Come on and join your fellow man. de tweede uur begonnen met achterinvolgers The Village People met In the Navy en De Dijk als het golft. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Pluspunt gekookt. Een kok bereidt met medewerking van deelnemers een heerlijke maaltijd. Kom je ook gezellig eten met de buurtbewoners? Elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur s avonds. De kosten zijn 10,50 per persoon inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. U moet dus van tevoren wel even aanmelden bij Pluspunt. Agneta Velskoch, Wrap Your Arms Around Me. Wrap your arms around me. ZFM. was Marianne Rosenberg met Ik Pin die Doe. De volgende is Nazareth. Love Hurts. instrumentaal van de week. Kenneth Daniel Ball was een Britse jazz-trompetist, zanger en bandleider. Hij leidde de traditionele jazzgroep Kenny Ball and His Jazzmen... die in de jaren 60 hits scoorde in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hier is het orkest van Kenny Ball met Sukiyaki.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 De Schildersclub. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren. Vrijwilliger Joke en Larissa zijn aanwezig om de groep advies en ideeën te geven. Verder werkt u zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. Geen ervaring heeft u nodig. Elke dinsdag van half twee tot vier uur middags. De kosten zijn 3,50, inclusief de materialen, koffie, thee en wat lekkers. En een hoop gezelligheid. Salvatore Adamo. Vous permettez, monsieur. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de bon rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, ah, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous voguons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre, allez voir ajuster leur lorgnon. Gestatten Sie, mein Herr, dass ich mich einmal erkläre. Ihre Tochter, die wäre gerade die Frau, die ich verehre. Perdone usted, señor, no quisiera molestarle, pero quiero rogarle. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Do you mind, sir, if I dance with your daughter? I promise I respect her. I promise I'll not kiss her. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage juste avant le mariage.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 De kosten 2,50 per persoon. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt. Zandvoort Noord. Little Greenback. De George Baker Selection. do it my way. Cornelis Vreeswijk was een Nederlands-Zweedse zanger en liedjeschrijver. In Nederland boekte Vreeswijk geen grote successen, maar in Zweden, waar hij sinds zijn jeugd woonde, werd hij een icoon van de popcultuur en de muziekgeschiedenis. Hij begeleidde zichzelf op gitaar en werd soms ondersteund door een trio. Zijn teksten zijn maatschappij kritisch met een dosis sarcasme en humor. Hier is Cornelis Vreeswijk met De Nozem en De Non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag de nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag, en haar ogen puilden uit, ja, haar ogen puilden uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de liefde, zei Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant, ja die belde naar de krant. Maar daar dacht ieder dat ze het maar verzon. Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non. En verklikte daar de non. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. De non en de nozem, die gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon eindigde de liefde van de nozem en de non van de nozem.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 I feel alone, I think that I'll go home. But if I stay, at least I hear. Dit was Sandra Remer met The Party is Over. De breikunstenaars. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. Iedereen is welkom. De deelname is geheel gratis, inclusief koffie of thee. Geen ervaring nodig. Elke donderdag van 2 uur tot 4 uur s middags. En het is in Pluspunt Zandvoort Noord. Buddy Holly, Tell Be The Day. When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die Well, you give me all your loving And your dirt loving All your hugs and kisses And your money too Well, you know you love me, baby Still you tell me maybe That someday we'll all be through well, the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. you know it's a lie Cause that'll be the day When I die, well uh, When Cupid shot his dart He shot it at your heart So if we ever part Then I will leave you You sit and hold me And you tell me boldly That someday, well I'll be through Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna leave You know it's a lie, cause that'll be the day When I die, well, that'll be the day Ooh, ooh that'll be the day Ooh, ooh that'll be the day Ooh, ooh that'll be the day toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf. Zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Die man is verliefd, nou dat is toch mooi.